1 uur. Levi van Eck met het NOS-journaal. Het aantal mensen dat meer wil of kon werken is vorig jaar toegenomen. Het zogenoemde onbenut arbeidspotentieel steeg met bijna 100.000 naar 1,1 miljoen mensen. Dat smelt het CBS. Het gaat om werklozen plus mensen die wel willen werken... maar niet staan ingeschreven als werkloos. Ook parttimers die meer uren willen maken vallen hieronder. De gemeente met het hoogste onbenutte arbeidspotentieel was Groningen met bijna 13 procent. Een groep VVD-leden vindt dat Kamerleden te veel onder druk worden gezet om het regeringsbeleid te volgen... terwijl ze juist kritisch zouden moeten zijn op het kabinet. Een motie hierover wordt zaterdag besproken op het digitale ledencongres van de VVD. Indiener Gijs Dreugen denkt dat kiezers meer vertrouwen in de partij krijgen... als meer onafhankelijke mensen van buitenaf in de Kamer komen... De fractie bestaat nu voor een groot deel uit mensen die al lang in politiek Den Haag rondlopen. Naast Dreugen hebben nog 19 VVD-leden de motie ondertekend. Demissionair minister Grapperhaus wil dat bij de volgende versoepelingen ook cafés en kroegen weer open kunnen. Waarschijnlijk mogen begin juni restaurants weer open en pas in een later stadium zouden cafés weer open gaan. Grapperhaus wil de versoepelingen meer gelijk trekken. Dat zou ook makkelijker zijn voor de handhaving. Vrijdag wordt hier definitief een besluit over genomen. De mishandelingszaak van rapper Leo Kleine in Spanje wordt onvoorwaardelijk geseponeerd, zegt zijn advocaat. Dat zou betekenen dat de artiest het land mag verlaten. De 26-jarige Jorik Scholte, zoals de rapper eigenlijk heet... werd afgelopen weekend op Ibiza gearresteerd... op verdenking van de mishandeling van zijn vriendin. Hij moest de nacht in de Spaanse cel doorbrengen. In een gezamenlijke verklaring zegt het stel nu dat ze geschrokken zijn... door de verhalen die over hen in de media rondgaan. Het weer, vannacht opklaringen, maar ook af en toe een bui.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 België. België. België. België. Het ritme, ritme. van ZFM. Als je het even niet meer ziet Kom dan hier, kom dan hier bij mij Want ik zal er voor jou zijn Het is al even geleden Dat ik er rust meteen zag En dat je liep in de richting van je hart Maar elke stap is er eentje en je moet niet vergeten dat ik met je meeloop als dat mag. Want ik, ik ben de wind in je rug die je draagt als het water aan je lippen staat. En ik, ik ben de weg die je wijzen zal. Als de moed verdwijnt, raak je mij niet kwijt. Als je het even niet meer ziet, kom dan hier, kom dan hier bij mij, want ik zal zo gegeven. Maar zag niet wat je had verwacht. En hoe ver de afstand je tot nu toe heeft gebracht. Maar je begrijpt het pas beter. Als je kunt kijken met je hart. En weet dat ik met je meekijk elke dag. Want ik, ik ben het licht in het donker. Ik ben de stilte die je hoort als het antwoord dan vanzelf komt. Oh, ik, ik ben het oog van je zekerheid. Als de storm dreigt, dat jij het overstijgt. Als je het even niet meer ziet, kom dan hier, kom dan hier bij mij. Want ik zal zoveel meer zien. En als het even niet meer gaat, kom dan hier, kom dan hier bij mij. Want ik zal er voor jou zijn. Ik zal er voor jou zijn. from forgot tomorrow in Russia long ago.